Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van de moeder en haar dochter die donderdag omkwamen in Rotterdam... zeggen dat ze het verlies nog steeds niet kunnen bevatten. Ze hebben veel vragen, maar willen eerst de tijd nemen voor rouw. De uitvaart zal een besloten karakter hebben. De familie heeft geen behoefte aan een stille tocht. Het streefbedrag voor de inzamelingsactie voor de slachtoffers is intussen gehaald. 60.000 euro. Ook de familie van het slachtoffer in het Erasmus Medisch Centrum wil geen stille tocht, zegt een woordvoerder. In dat ziekenhuis kwam een arts om het leven. EU-buitenlandchef Borrell heeft vandaag de Oekraïnse stad Odessa bezocht. De havenstad is de laatste maanden geregeld het doelwit van Russische bombardementen. De chef stond ook stil bij de vier bezette regio's in Oost-Oekraïne... die Rusland vandaag precies een jaar geleden annexeerde na schijnreferenda. Volgens Borrell heeft Oekraïne het volste recht om zich tegen de Russische agressie te verdedigen. De EU wil het land steunen zolang dat nodig is, zegt hij. Bijna alle inwoners van Nagorno-Karabakh zijn vertrokken. Dat hebben Armeense autoriteiten bekendgemaakt. De bevolking is gevlucht na de eendaagse oorlog van vorige week. daarmee viel Azerbeidzjan de etnisch Armeense enclave binnen. Een stroom aan vluchtelingen vertrok naar Armenië. Van sommige prominente politici uit de enclave is niet bekend waar ze nu zijn. Anderen zijn inmiddels door Azerbeidzjan gearresteerd. Onder hen is de voormalige leider van Nagorno-Karabakh. In een woning in het centrum van Utrecht is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf omdat daar sterke aanwijzingen voor zouden zijn. Er is een zogenoemd team grootschalige opsporing op de zaak gezet. Afgelopen donderdag kreeg de politie een melding dat er al dagenlang geen contact was geweest met de man. En kort daarna vonden agenten zijn lichaam. Het is onduidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden opklaringen. In het noorden meer bewolking met kans op regen. Morgen overwegend droog met zonnige periodes. En dan wordt het warm bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 Zuid, de buitenring, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file staat er met 40 minuten vertraging, maar de weg is weer vrijgegeven. Aansluitend is de vertraging opgelopen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na 25 minuten.